7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De zeven terreurverdachten die gisteren werden opgepakt... verschijnen vandaag voor de rechtercommissaris... die bepaalt of ze terecht zijn aangehouden. De zeven werden gisteren in Weert en Arnhem opgepakt... omdat ze een aanslag zouden beramen op een groot evenement. De hoofdverdachte is een man van 34 van Iraakse afkomst... die eerder al werd veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar IS-gebied af te reizen. De politie heeft in een jaar tijd 1250 automobilisten betrapt... die onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Sinds 1 juli vorig jaar gebruikt de politie daarvoor een speekseltest. Zo'n 600 automobilisten, dat is bijna de helft... hadden verschillende soorten drugs gebruikt. Een deel had ook alcohol gedronken. Het OM noemt de cijfers zorgwekkend. In Micronesië is een vliegtuig van de landingsbaan geschoten... en in de Stille Oceaan terechtgekomen... De 47 inzittenden hebben het allemaal overleefd. Ze zijn met reddingsboten aan land gebracht. De Boeing 737 kwam uit Papua-Nieuw-Guinea... en maakte in Micronesië een tussenlanding op weg naar een ander eiland. Waardoor het toestel van de baan schoot is nog niet bekend. De subsidiepot voor zijinstromers in het onderwijs is bijna leeg, meldt Trouw. Voor dit jaar was er 3,2 miljoen euro beschikbaar... om hoogopgeleiden uit andere beroepen te laten overstappen naar het onderwijs... Voor het mbo is het budget al op, voor het basisonderwijs bijna. Volgens het ministerie van Onderwijs wordt volgende maand bepaald of er meer geld beschikbaar komt. Ryanair schrapt vandaag tien vluchten van en naar Eindhoven door een pilotenstaking. Andere vluchten gaan gewoon door. Volgens vakbond VNV doordat het bedrijf vervangers heeft geregeld. Eerder had de rechter bepaald dat dat niet mag. De VNV wil nu een zaak tegen Ryanair aanspannen vanwege het breken van de staking. Het weer de dag begint bewolkt. In het zuiden mogelijk wat motregen. Later zon, kans op een bui.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 Sent the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak in his service, his secret place, God, when it's your time to go country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves him and leaves him alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves him and leaves him alone so alone lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary. For the men millionaire, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction.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 Yeah, we turn. A scrub is a guy that thinks he's flying. and is also known as a buster. buster, buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke. So don't. Oh, yes, son. I'm talking to you.